11 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De kiesraad stemt in met het houden van een raadgevend referendum... over de zogenoemde aftapwet. Er zijn genoeg geldige handtekeningen binnen. Als ook de referendumcommissie akkoord gaat... zal de volksraadpleging over de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten... tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart worden gehouden. Met de wet krijgen inlichtingendiensten ruimere bevoegdheden om internetverkeer af te tappen. initiatiefnemers van het referendum vinden dat de privacy van de burger onnodig wordt aangetast. Stichting HALT gaat ongewenste sexting aanpakken. Vandaag wordt begonnen met een aanpak gericht op jongeren die online seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond. Het kan gaan om het ongewenst verspreiden van naaktfoto's van klasgenoten, maar ook om seksuele pesterijen. Halt wil door middel van gesprekken met de dader en de ouders jongeren meer bewust maken van de gevolgen van hun gedrag. Jongeren die niet goed meewerken aan de trainingen en gesprekken van Halt krijgen een aantekening op hun strafblad en wordt terugverwezen naar de politie. In Frankrijk is een eind gekomen aan de noodtoestand. Die werd twee jaar geleden ingesteld na de terreuraanslagen in Parijs. In plaats daarvan gaat nu een nieuwe wet in werking die politie en justitie meer bevoegdheden geeft. Volgens de regering zijn er tijdens de noodtoestand 32 terreuraanslagen vereideld. Ongeveer 750 mensen zijn onder huisarrest geplaatst en op ruim 4400 plekken is huiszoeking gedaan. Minister van Middellandse Zaken noemt de noodtoestand een succes. Human Rights Watch vindt dat met de wet die in plaats van de noodtoestand komt... de vrijheid van burgers aan banden wordt gelegd. Het weer bewolkt met in het midden en noorden soms wat regen.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 Of werk. Is het werk? Nee. Eigenlijk is het helemaal geen werk. Dit is gewoon leuk. Jawel. Ik heb weer een verzoekje klaarstaan. En uh, Dingspelo. Ik heb eh, geen idee. Ik, ga het eventjes vragen hier. Uh, waar, ligt, waar ligt dit? Drenthe. Drenthe. Dingspelo? Volgens mij wel, ja. Nou, dan zal ik even met de droom helpen, vriend. Dat is Dwingelo. <laughs> Dingspeloor. Dingspeloor, dat ligt in de Achterhoek. En dat ligt aan de grens aan. En uh, hun hebben een plaat aangevraagd. En nou ja, goed. Je hoort het vanzelf wel. Blijf geloven, zeg ik altijd maar. Dat is ook het enige wat ik kan zeggen over dit nummer. Boekies. I thought love was only true in fairy tale. someone else, but not for me.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 Now I'm a believer, not a trace. A doubt in my mind. I saw her face. Now I'm a believer, not a trace. Hooked out in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. It's a solid face. Now I'm a believer. Ja, de monkeys, de monkeys, de monkeys, jawel. En Dwingsplo ligt dus in een achterhoek. Jawel. Ik durf het bijna niet te zeggen. Ik durf hem bijna niet meer in de ogen te kijken, <laughs> beste luisteraars. Maar ik doe het wel natuurlijk. Je luistert naar hem? Back to the 60s. De Fifth Dimension Aquarius. En het is, eh, ja, eigenlijk is het eh, Aquarius met uh, eh, Let Sunshine. Maar dan wordt het een nummer van 8 minuten. En ja, zoveel tijd hebben wij natuurlijk niet. Dus we gaan snel verder met de volgende. En voor de stereo luisteraars, links en rechts. Let op. All the mama's en de papa's. We kunnen dit eigenlijk beter de tamboerijn top 100 noemen. Weer een bijzonder oud nummer. Ja, inderdaad, Scott McKenzie. Er waren een heleboel mensen die eh, hadden gereageerd. Ja, ik weet het, ik weet het. Dus voor jullie... En dit applaus is eh, van ons naar jullie toe. Gewoon, omdat jullie geweldig zijn. Bassie met haar in de bossie. het hier komen wij alweer op twee minuten voor half 12 alweer. Reeds in de studio van ZFM Zandvoort. Het is gezellig druk. En ik hoop dat jullie een fijne dag hebben zo. Valley in the Four Seasons.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 Ook dat is radio. Ik hoorde eh, Ruud Jansen zojuist binnenkomen. Ik heb trouwens gehoord dat hij eh, son was of a preacher man. Ik weet niet of het waar is. Billy Ray was a preacher's son. And when his daddy would visit, he'd come along.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 Nou, ik zal eens even kijken, maar... Mm. be free. Too many years have gone by already now, Now how many times can a man turn his head? He turn his head and pretend. And he pretends that he just the chair, yeah, it's blowing, blowing. was a golden sky and the sweet silver sound of love. er op Facebook flink is meegezongen. En dat vind ik altijd prettig natuurlijk. Hoef ik het niet te doen. brengt ons alweer op 10 voor 12. La la la la la la la should I Ja, ja, De Tremolo's. En het van het album Silence is Golden. En nummer heet eh, Even the Bad Times Are Good. En zo is dat natuurlijk. Zeker als je naar Wem luistert. Ga richting de klok voor 12 uur. Zometeen zit het er al op. Hebben we drie uur lang alleen maar de jaren 60 muziek gedraaid. En jullie krijgen er gewoon geen genoeg van. Dus we doen het vast nog wel een keer. Get out of my mind. all the charms of a woman. You've kept the secret of your youth. You led me to. a baby in disguise. And though you I'm sure she wonders where you are. Mary Puckett met Young Girl. Ja, eh, dan gaan we weer richting de laatste nummer, denk ik. Dave Davies. Ja, en met dit nummer eh, besluiten we de uitzending van eh, ZWM Goes Back to the jaren 60. Back to the 60s. Voor mij zit het er weer op en eh, ik zal eens even een andere muziek achter zetten. Zo. Hoppakee, daar gaan we weer. Nou, iedereen bedankt voor het reageren, reacties, verzoekjes enzovoort enzovoort. En uh, Albert-Jan bedankt voor ja, het gezelschap natuurlijk. Zometeen kun je luisteren naar Ruud Jansen met Zandvoort. Hoe heet het ook weer? Lunch geloof ik. Ja, Zandvoort Luncht. We houden het netjes natuurlijk. Ja. Oké, wanneer ben ik er weer? Nou, eens kijken, vrijdag aanstaande. Dan zijn wij er weer van 10 tot 12 met de Boys Are Back in Town samen met Charles Duif. Maken we er weer een feest van. Met uh, eh, genoden en ongenode gasten natuurlijk. En er al met al eh, ja, helemaal omringd met mooie muziek. Voor nu zeg ik uh, hele fijne dag en tot snel weer. Dag.